Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Meerdere verdachten van de kunstroof in het Drents Museum komen uit Noord-Holland. Dat zegt de politie na onderzoek. Sinds de overval afgelopen weekend is onderzoek gedaan in Alkmaar, Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde. Volgens de politie zijn daarbij interessante sporen gevonden. Een van de vluchtauto's werd bijvoorbeeld gestolen in Alkmaar. De wagen is kort na de roof uitgebrand teruggevonden in Rolde. Bij de diefstal werden Roemeense kunstschatten gestolen. De directeur van het museum in Roemenië dat de stukken uitleende is inmiddels ontslagen. De regering van Sierra Leone zegt nog geen contact met Nederland te hebben gehad over Bolle Jos. Afgelopen weekend dook hij op op beelden van een kerkdienst. Hij zat vlakbij de president. Volgens de minister van Informatie hebben Interpol, de Nederlandse regering en de politie nog niet gezegd dat ze iemand zoeken die op de lijst staat van meest gezochte criminelen in Europa. In juni werd Jos L. in Nederland bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor betrokkenheid bij drugstransporten. Daarnaast zou hij opdracht hebben gegeven tot moord. Sierra Leone zegt nu zelf een onderzoek te beginnen. In Kroatië is een Nederlander opgepakt die in België tot levenslang is veroordeeld. De man van 54 werd eind vorige maand aangehouden en is inmiddels overgeleverd aan België. Michel Z. is veroordeeld voor opdrachtgeven van een moord op een Belg. Zijn lichaam werd zes jaar geleden verminkt gevonden... naast zijn uitgebrande auto in Kloosterzande in zeeuw De man was doodgeschoten vanwege een conflict over drugs. Het restant van het eredivisie-duel tussen Heracles en FC Groningen is geëindigd in 1-1. Dat was ook de stand toen de wedstrijd vorige maand gestaakt werd... nadat de Groningen supporter in het uitvak naar beneden was gevallen. Daarna was het onrustig rond het stadion.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 heel terecht eh, warm applaus voor Gary Brooker, helaas overleden. Procol Harum met de eh, Salty Dog. En, eh, de mail die u hoorde werd vertolkt op gitaar door gewoon met een bepaalde snaar op de gitaar dat meebegeluid uh, na te doen. Nou, geweldig. Elk koorlid, het was ongeveer 20 man en vrouw koor, met allemaal een eigen microfoon waardoor het allemaal prachtig afgestemd kon worden. Ik heb ervan genoten, ik hoop u ook. Maar er komen nog veel meer mooie nummers natuurlijk voorbij. Dat kan ook niet anders, eh, eh want u luistert naar Tussen App en Vloed.

En dan zal ik vervolgens eh, even proberen of ik hem eh, schoon kan maken. Want vaak zit er dan zo'n zo vet, vetvlekje op en dan, ja, dan weigert de cd dienst. Eh, ik weiger nooit dienst, want ik, ik sta nou gewoon die cd op mijn dikke buik, op mijn shirtje. Sta ik gewoon schoon te wrijven. Mensen die naar nou ZFM Zandvoort kunnen kijken online, die kunnen dat allemaal zien. En dan hoop ik, luisteraars, dat het hiermee is verholpen. We gaan hem nog een keer opstarten, want het nummer is te mooi. Het heet Runaway. En het, eh, het wordt eh, vertolkt door natuurlijk... Nou, weet je het toch wel raden, hè, toch? De koorts. Say it's true. There's nothing zo'n van eh, live cd. En eh, dan kun je zo heerlijk het applaus laten horen... wat eh, de meiden van... ik vergeet... De koers natuurlijk. Ja, ik vergeet steeds die naam. een beetje Alzheimer Line, luisteraars. Want het muntje, dat valt soms niet direct bij Duifie. Maar ja, ik, vond het een heerlijk nummer. En ook een heel nostalgisch heerlijk nummer natuurlijk. Words van de Bee Gees. En die ga ik niet zomaar draaien. Die, die, die draai ik voor mijn trouwe luisteraar Annemieke Vos. Annemiek, we gaan ervan genieten. Doe je ogen dicht. Het zijn woorden gemeend aan jou. everlasting smile cause that would bring a tear. words are all I to take your heart away. Nou, Annemiek, ik hoop dat ik jouw hart een stukje mijn richting uitgebracht heb op deze mooie dinsdagavond bij Tussen App en Vloed.

heb je ontmoet op het Torbeckenplein. Je wachtte op iets, blijkbaar, stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg, ga je mee? zei je fijn en miste je laatste trein. Na het ontbijt zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou dag en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag. God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar. Totdat ik je zag met haar. zag jullie vaker een vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend. Eensklaps, daar belde je, huilend vertelde je dat je soms vreselijk moedeloos en dat je daar nooit aan went. Zo gaan we door en ik wend er maar aan. Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan morgens weer aan? Dan ga je weer first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Mm, yeah. Looks like we made it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 想。 once was a true love of mine. Tell her to make me a canopic shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Once no crystal. strands and polishes her fan. She'll be a true love of mine. Tell her to repent. Scarborough Fair. Simon en Garfunkel. Ja, ik rijd nog wel eens door uh, Haarlem Zuidwest. <clears throat> en eh, dan kom je door een wijk eh, waar mijn ouderlijk huis staat, nog steeds. waar ik ben opgegroeid. ik ben daar komen wonen toen ik een jaar of drie was, denk ik. En daar, vervolgens heb ik daar 17 jaar met mijn ouders gewoond... tot ik ging trouwen en het huis verliet. En zo'n huis, eh, dat heeft toch iets eh, nostalgisch. En dan kun je ook zomaar, eh, als je daarvan droomt, aan gehecht raken. Helemaal als je naar het volgende liedje luistert. feesten. Het kraken van de derde tree. Ik zie de vlek die nooit meer wegging. Mijn broertjes eerste kopje thee. Ik hoor de bel bad place. was er blij mee als een kind. Ik hoor de stemmen van de buren. Hun stap, het kraken van hun bed. Hun hondje later overreden. De grammofoon en het toilet. Dag lieve al. verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel. Waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van. stopt een auto met twee mannen. Waarvan er één de grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning. Hier komt een flat, zegt men, met lift. Maar jij staat, ondanks al je scheur come and go through temporary lives. My chance could come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple. But freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes the price I've paid is high enough Karen Carpenter, I know I need to be in love. Kan zomaar gebeuren. Dat je daar constant behoefte aan hebt natuurlijk. Er zijn mensen die heel eh, vliegensvlug verliefd zijn. Maar er zijn ook mensen die daar een tijdje over doen. Ja, wie zijn nou de wijste? Ik, eh, ik zou het eigenlijk niet weten, luisteraars. Maar voordat je verliefd bent op iemand... dan moet je eigenlijk bij je eigen denken ken je me nou wel helemaal? If you don't know me bijna now, dan, eh, dan komt het nooit meer goed.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 gaan Berry Barry heeft een grote hit gehad met eh, de de Cabana, maar dat past niet zo goed bij Apple Food, vind ik. Dat is een beetje te veel up tempo. maar Mandy, dat kan wel. face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. met All My Love. Ja, luisteraars. Het is alweer uh, bijna 11 uur. Eh, dat betekent dat ik er even tussenuit moet voor het nieuws. Wat zo voorbij komt. Maar ik ben nog een vol uur bij u terug. Met nog meer mooie muziek in uh, Tussen App en Vloed. Blijf luisteren. Tot straks. Tot een uur 2.